ben redelijk ik zal hun dat is killen, mij die vermonden. Maar ik kan sterker liggen met reis Zal dat het met in onderweg. Zijn op een van rechts soort. Komt en we hebben het laatste woord. Lang met mannen, laat hem vol. Armoed in de kool. zullen nooit Ze Zullen mijn familie zo vaak krijgen Zullen het nooit tegen mij krijgen Want ik ben niks dat een steentje bij Jullie zullen nooit niet tellen zijn Blanke mannen Alles voor hun volk Armoed zijn het Stuit in de kop De lamp onder de la montaña.